De Amerikanen houden rekening mee dat de aangekondigde verbranding van Korans in Florida in de islamitische wereld leidt tot gewelddadige protesten. Een dominee van een klein kerkgenootschap heeft 11 september uitgeroepen tot internationale Koranverbrandingsdag. Hij wil zaterdag Korans verbranden op het grasveld van zijn kerk. De kerk heeft maar 50 leden, maar de dominee houdt de media al dagenlang in zijn greep. De regering van president Obama is bang dat de verbranding anti-Amerikaanse sentimenten in de moslimwereld aanwakkert. Demissionair minister Donner wil dat de Tweede Kamer haast maakt met het verhogen van de AOW-leeftijd. Hij heeft de Kamer opgeroepen het bestaande wetsvoorstel daarvoor dit najaar te behandelen. Volgens dat voorstel gaat de AOW-leeftijd in 2025 naar 67 jaar. Donner zegt dat er haast mee moet worden gemaakt om de nood van de pensioenfondsen te verlichten. Afgelopen dag werd duidelijk dat grote pensioenfondsen in 2012 mogelijk de pensioenen moeten verlagen. Een circus in Australië moet stoppen met een act omdat die in strijd is met de dierenrechten. Het circus uit Rusland laat een vrouw in de voorstelling water drinken waarna ze levende goudvissen doorslikt. Die spuugt ze vervolgens weer uit in een vissenkom. Er waren klachten binnengekomen over de Fontein Act... waarna de overheid besloot dat die niet meer mocht worden uitgevoerd. De directeur van het circus overweegt om de act voortaan met nepvissen te laten uitvoeren. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van de US Open bereikt. De Servieur won in drie sets van de Fransman Monfils. Het is de, het vierde jaar op rij dat Djokovic in New York in de halve finale staat. Hij moet het opnemen tegen de winnaar van de partij tussen Roger Federer en Robin Söderling. Het weer vannacht buien en zo'n 12 graden. Overdag opnieuw buien, veel bewolking en de temperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het.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 It's something